Jan Koekoek met het NOS-journaal. De Venezolaanse president Chavez ondergaat na verschillende operaties... nu moeilijke en gecompliceerde alternatieve behandelingen tegen kanker. Dat heeft vicepresident Maduro bekendgemaakt. Chavez werd vorig jaar vier keer wegens kanker geopereerd op Cuba. Hij is sinds 10 december niet meer in het openbaar gezien. Toen de president ziek werd is gemeld dat hij kanker in het bekkengebied had. Nadere informatie is verder niet gegeven. Critici vinden dat er onnodig geheimzinnig wordt gedaan over de gezondheidstoestand van Chavez. Ze vrezen dat het land verlamd raakt door de afwezigheid van de president. Maar in regeringskringen wordt gezegd dat Chavez vanaf zijn ziekenhuisbed nog altijd het land bestuurt. Venezuela besloot zaterdag de bolivar te devalueren. De munt is sinds gisteren 32 minder waard. Het land wil op die manier de schuldenlast verlichten. Zeven Nederlandse banken en verzekeraars hebben voor klanten aandelen en obligaties gekocht van bedrijven die kernwapens maken of onderhouden. De grootste investeerders zijn ING, Egon, ABN AMRO en Rabobank. Dat meldt Nieuwsuur. De banken en verzekeraars beleggen in 20 fabrieken, vooral Amerikaanse, Engelse en Franse. Die ontwikkelen kernwapens voor de grote kernwapenmogendheden en ze onderhouden het bestaande arsenaal. Met de beleggingen is zo'n 1,3 miljard euro gemoeid. Volgens Egon gaat overigens maar een klein, heel klein deel van dat bedrag naar de productie van kernwapens. GroenLinks en de SP vinden dat het kabinet banken die staatssteun hebben gekregen... moet verbieden te beleggen in zulke bedrijven. Een spookrijder heeft aan het eind van de middag een ernstig ongeluk veroorzaakt op de A2 bij Maastricht. Een vrouw van 66 uit het Belgische Dallem reed de verkeerde weghelft op en botste frontaal op de auto van een man van 37 uit IJsden. Beide automobilisten zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is ernstig gewond. De toestand van de IJsdenaar is niet bekend. Het weer, de bewolking neemt toe, het vriest licht tot lokaal matig. Overdag valt vanuit het westen de in. Het gaat gepaard met sneeuw en mogelijk ook ijzel. Er staat een stevige zuidenwind en het is middags net boven nul.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 Seems I'm talking my whole life. It's time I listen now. Well, I walk past the late night boys with their bottles in their doorways. And I walk past the businessmen sleeping like babies in their cars. And I thought to myself, oh son, you may be lost in more ways than one. But I've a feeling that it's more fun exactly where you are. Like a stone carried on the river, like a warm sunlight forming on my shoulders. Cause it hit me with no warning, like a summer sky storming in my lungs. Ain't it funny how the kids walk by and do anything to make themselves look older? While the women spend their money on anything that makes them look young. I can't storm. carried on. I'm lying. man die zijn dus 2007 albums. Maar het meest recente album dat de titel heeft All the Little Lights... dat is dan zijn doorbraakalbum. Afgelopen week, eh, vorige week moet ik zeggen... het was hij nog in Nederland voor een aantal optredens... en in de zomer zullen we hem onder andere op Pinkpop tegenkomen. Je hoorde Passenger met een track van dat nieuwe album All the Little Lights... en dat heette Keep on Walking. Goedenacht allemaal. Dit wordt tot 6 uur. Mooi vroeg. De nacht klinkt anders hier bij de Vara op Radio 1. dit uur, zoals gebruikelijk, weer een cabaretfragment. Een cabaretfragment dat afkomstig is uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Zoals dat werd uitgezonden op Radio 2. En Verder laat ik nog een eigen opname horen van een nieuwe Nederlandse zangeres Tessa Rose Jackson. en verder nog veel meer aantrekkelijke muziek. Zij die je nu gaat horen, die was afgelopen avond te gast in Paradiso. Bet you right. Jimmy Choo's on de samenwerking aan met de jonge mannen van The Roots. De inmiddels 59-jarige Betty Wright. En dat samenwerken dat deze op het album Betty Wright, The Movie. Maar vanavond was ze dan eh, op het podium van Paradiso te zien. Het zal een eh, dampende en swingende soul show geweest zijn haar muziek kennende Bachelorite. Je hoorde haar met In the Middle of the Game. Het enige optreden wat ze heeft eh, gegeven in Nederland. Want eh, vanavond doet ze even niks. En uh, eh, morgenavond dan doet ze een speciaal Valentijnsconcert in Londen. <laughs> ja, want dat is het vandaag, Valentijnsdag. Ik doe er niets aan. <laughs> Andere stations doen dat veel beter dan ik. Dus wees gerustgesteld. Dit ken je, Santana met Michel Branch. just what you want. Dat die zich helemaal uitleeft op de gitaar. Je hoorde The Game of Love, dat in 2002, was, 2002 eh, een hit was voor eh, Santana... samen met zangeres Michelle Branch. Maar die hoorde je dus niet. Wie hoorde je wel? Nou, je hebt dan natuurlijk herkend. Het was eh, Tina Turner, die versie. Uh, eh, met Tina Turner, die werd eh, eerder opgenomen. Waarschijnlijk zo ergens rond 2000. Maar uiteindelijk voor het album Shaman koos Santana toch voor een wat jeugdiger zangeres. En dat werd dan Michelle Branch die dat The Game of Love mocht inzingen. Uiteindelijk is die versie met Tina Turner in een later stadium alsnog om een verzamel-cd terechtgekomen. In 2007 gebeurde dat op een eh, verzamelalbum The Ultimate Santana. En die versie die heb ik al eens een keer laten horen. De Soul Divatine Turner met eh, eh, gitaar Virtuos Santana. En dan allemaal in The Game of Love. It's all in the game. Nat King Cole. Uit de jaren 50. Many tear has to fall. but it's all in the game. All in the wonderful game that we know as love. You have words with him, and your future's looking dim. But these things your heart can rise above. Once in a while he won't call, but it's all in the game. Soon he'll be there at your side with a sweet bouquet and he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips, and your heart will fly away. Once in a while he won't call, but it's all in the game. Soon he'll be there at your side with a sweet bouquet. And he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips and your heart will fly. Up. Home to home, I spent the days. trusted anyone. Don't see why I should now. Fate's will be sorry when I leave town and get it together for the turnaround. Six bucks in my pocket, the shoes on my feet. The first step is out the door and onto the street in my pocket and the shoes on my feet. The first step is out the door and onto the street. afkomstig van een nieuwe cd van Eels. Wonderful Glorious, dat is de titel van het album geworden. En ik eh, liet je luisteren naar de turnaround van Wonderful Glorious. En Eels die komt eh, binnenkort naar Nederland toe. Hij zal drie optredens achter elkaar geven in Paradiso. Dat zal zijn op 1, 2 en 3 april. En 4 april dan eh, gaat hij naar het zuiden toe. Dan heeft hij een optreden in Heerlen in de Limburgzaal. Iels dus. Even iets over de TomTom. TomTom Tom lived for all he could give. And he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl. And he took her for his bride. He took her for his bride. Tom, Tom, turn around, don't ever let me down, don't ever leave my life. Tom, Tom, turn around, don't ever let me down. Take me for your wife. Please take me for your wife. Tom Tom's called away, but his wife says stay. He's never had to leave before. Sweet young wife only fears for the good life that she may see no more. And then he hears her call. Tom returns, but only to learn there was truth in the words he'd ignored. Sweet young wife found a new kind of life, and a strong man's heart was torn. Will he always hear that call? Tom, Tom, turn around, don't ever let me down, don't ever leave my life. Tom, Tom, turn around. can leave your wife. Tom Tom's alone in a world of his own when he hears a new voice call. Be my man, I'll do all that I can. Is this what he's been waiting for? Will he turn and answer her call? Tom Tom, turn around, I'll never let you down. I'll never leave your life. Tom, Tom, turn around, I'll never let you down. Take me for your wife, please take me for your wife. Tom, Tom, turn around, Ze je bent die meer in de jaren zeventig aardig wat succes had. Je hoorde het origineel nog eens een keer van eh, de oude <laughs> vinyl langspeelplaat. Tom Tom Turnaround. En dat uh, ja, Tom Tom verhaal, dat heb je misschien... Eh, gisterochtend, nou eerder gisterochtend moet ik eigenlijk zeggen... want we zitten weer op donderdag, dinsdagochtend... toen kwam het nieuws naar buiten dat eh, het aandeel van TomTom is gesloten... met een verlies van bijna 7 procent. Toen heb ik uh, her en der gehoord en gelezen tal van argumenten... waarom dat eh, aandeel omlaag is gegaan, maar één argument hoorde ik niet. Verzadiging van de markt... Ja, ik bedoel, eh, het, is is ja, drie, vier, eh, misschien vijf geleden... dat iedereen zo'n eh, navigatiekastje kocht voor in de auto... en dat op de voorruit plakte. En als ik om uh, heen kijk bij uh, mijn is ze gebruiken nog steeds datzelfde kastje. Dat doet het nog prima. En er is geen één die het in zijn hoofd haalt om, eh, haalt om 150 à 200 euro neer te leggen voor een nieuw kastje. Dus logisch dat dat aandeel naar beneden gaat. Maar dat argument heb ik vreemd genoeg niet gehoord van al die analisten die het allemaal zo goed weten. Dit is een eigen opname. One, two, one. aan aanstormend talent. Tessa Rose Jackson, All the King's Horsemen. En de opname die je hoorde, die werd eh, vorige week gemaakt... in het ochtendprogramma van uh, Giel. Tessa Rose Jackson, je hoorde haar met eh, All the King's Horsemen een eh, zeer getalenteerde dame, want eh, eh, zij, zij, zit op het conservatorium. En daar leert ze hoe ze composities moet maken. Compositieleer, dat studeert ze. En verder nog wat andere nevenvakken op het conservatorium in Amsterdam. Tessa Rose Jackson dus. Dit is de nacht, anders de Vaar op Radio 1. bandit of Pale Horses. Uit 2009 de muziek van Moby. Put me on the train, send me back my home. Couldn't live without you when I tried to roam. Put me by the windows, let me see outside. klinkt anders met Roel Koeners. Ellie Goulding die je kon horen met een liedje uit haar oeuvre. Dat had als titel Guns and Roses. En daarvoor had je dan eh, Moby. Moby met uh, Pale Horses. En de stem die hoorde, dat was van uh, ene Amelia Zerin Brown. En dat is een vriendin van Moby. Dat dus hierbij... De nacht ging anders te vader op Radio 1. Tijd voor uh, Huub van der Lubbe. Huub van der Lubbe die eh, het land weer ingaat. Eh, of hij is al een tijdje het land ingegaan. Want heeft een nieuw programma gemaakt. Een nieuw solo-programma onder de titel Simpel Verlangen. Onder die titel is ook een album uitgekomen. Olie verven op de golven, grove kluiten aan de prei. Land van armen uit de mouwen, land van geen gehouden hoer. Dat wel van oeverloos gekanker op de duivel en zijn moer. In een land van nette zwendel, witte welvaartsmaatschappij. Groot geworden van de handel, of zegt u maar piraterij. Stijlen en van Papelen, land van Gorter en van bij, Land van de Delta werken voor het keren van het tij. Land van honderdduizend kerken om het draaien van de brei. Land van banken en van duiten, land van kaarsrecht in de jongelui. Komt het vriespunt in je t-shirt, bij min twintig in een trui. In Nederland waarvan de leiding in gerechtigheid gelooft. Met een scheef oog naar de pijlen lat met boter op het hoofd. Want van maar tolerantie, van heb ik iets van je Ik bemoei me ook met jou niet, laat mij ook mijn gang dan gaan. En we draaien en we glijden. Zijn prut is die koning van zijn eigen lapjes rond. Hier wat ben ik geboren, tussen grootspraak en gekloot. Tussen kaffers en het koren, in dit land ga ik nog dood. En we graaien, en we graaien, en we maaien hier met alle winden mee. En Met de woord voor over alles maar mee er eigenlijk geen idee. En we draaien en we graaien. Huub van der Lubbe gaat de komende maanden het land in... om zijn liedjes te zingen die ook staan op het album Simpel Verlangen. Simpel Verlangen, dat is ook eh, de titel van het programma... waarmee hij de boer opgaat. Hoewel dat ehm, nou, een beetje met Didain klinkt... <laughs> als je bedenkt dat hij morgenavond in de Leidse Schouwburg staat in Leiden... Eh, morgenavond is eh, een optreden van Huub van der Lubbe al daar. Zaterdagavond dan treedt hij op in Zalbommel, Theater de Poorterij. En zondagavond in Veendam, een theater van Bierensteen. Drie optredens dus dat weekend. En, ehm, en zo gaat hij deze maand en ook volgende maand eh, het land in... met eh, veel optredens in het weekend en ook af en toe een eh, optreden zo midden in de week. Zo kan je bijvoorbeeld woensdag of een kleine week gaan zien in Os in Theater De Lieve Kamp. Huub van der Lubbe dus. En je hoorde een track van dat hele fraaie album dat hij net heeft uitgebracht. Het soloalbum Simpel Verlangen onder de titel... In dit land. dadelijk het cabaretfragment uit Spekers met Koppen. Eerst het geluid van Bruce Springsteen, Land of Hope and Dreams. seem to shake the pain. I'm trying to find the word to say, please stay. It's written all over my face that I can't function the same when you're not En dit was hem dan. Je hoorde John Legend met een eh, nummer van alweer een tijdje geleden. En ik, eh, wat ik je nog wilde vertellen, dat cabaretfragment... dat gaat eh, dadelijk verder. En dadelijk, dat is dan naar het nieuws van drie uur. Want er gebeurde technisch iets wat ik niet helemaal in de hand had. Dat heb je af en toe met die computer dingen en dergelijke. Nou, dan nog even wat gezellige muziek. Van Martha Reeves en de Vandella's. Dancing in the Street uit het verre verleden. in de Street van uh, en de Verdellerstad uh, Coyo. Nou, we hebben nog eentje te doen voordat het eh, nieuws zo dadelijk aankomt. Ja, dan krijg je al die eh, rare dingen dat je ineens plotseling iets moet gaan veranderen. Ik heb nog een oude plaat gevonden van Johnny Holiday. Nou, Holiday? <laughs> Nou, daar komt hij. <laughs> Wat een gedoe allemaal. <laughs> het oude If I Were a Carpenter. Maar dan in het Frans gezongen. si j'étais un charpentier. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi seul avec mes mains. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera homme il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, mes mains seraient sèches et dures, et les si fragiles. Les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. es un charpentier. Si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Hmm, het oude If I Were a Carpenter, maar nu dat was CGIT, een charpentier. Je hoorde Johnny Hallyday.